Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Virgil van Dijk heeft de knoop doorgehakt. Hij is er niet bij op het EK voetbal over een maand. De aanvoerder van Oranje raakte vorig jaar oktober geblesseerd aan zijn knie. Het gaat nog steeds niet helemaal lekker. Het gaat goed, eh, moet ik zeggen. Maar het EK komt helaas te, te snel. De eerste wedstrijd van Nederland op het EK zonder Virgil dus is op 13 juni tegen Oekraïne. Meer voetbalnieuws, want PSV'er Eran Sahavi lijkt klaar om morgen weer in de spits te staan. Zondag was er een gewapende overval op zijn huis en werden zijn vrouw en kinderen vastgebonden. De trainer van PSV, Roker Smit, zegt dat het naar omstandigheden oké gaat met Sahavi dat hij graag weer aan de slag wil. Ik glaube ook dat es, äh, man ja auch an die toekomst denken moet en dat man ja auch mit dieser ganzen Situation weiterleben muss. Und, und ich glaube, dat het gut is wenn man auch so ein bisschen zurück zur Normalität uh, kommt. trainde gisteren en vandaag ook alweer mee bij zijn club. In Helmond in Brabant is een politiebureau ontruimd nadat iemand een explosief kwam afleveren. Het is nog niet duidelijk of het ding ook echt kan ontploffen. Er is een explosieve expert onderweg om hem te onderzoeken. De 30 agenten die binnen aan het werk waren staan nu buiten. En een middagje buitenspelen had gisteren in Groningen heel anders kunnen aflopen. Een paar kinderen vond op straat een granaat. Het ding stond op scherp en had dus kunnen afgaan. Dit jongetje had eerst totaal niet door wat het was. Ik was met mijn zusje aan het spelen. Toen vond ik die granaat. En ik wist niet dat het een granaat was. Ik dacht dat het een steen was. Dus ik roerde met een stokje doorheen en toen viel die op de kop. En toen, toen bleek het een granaat te zijn. Wat dacht je toen je hoorde dat hij het ook nog deed? was ik best wel geschokt. Want als ik die nou aan had geraakt met de tak, misschien was ik dan wel dood geweest. Ze vonden de granaat op een plek waar tijdens de Eerste Wereldoorlog Engelse soldaten werden opgevangen. Bomexperts hebben de granaat onschadelijk gemaakt. Heb ik het weer nog? Op veel plekken volop zon nu. Vanmiddag meer wolken en in het zuiden kan ook een buitje vallen. Het is 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Wat je vertelt had nuchter en warm. was Bluff met Zoute Landen. Lijkt het je leuk om met iemand een stukje te wandelen? Of voor iemand een boodschap te doen? Meld je dan bij Marieke Langeveld. M. Langeveld at plus.zandvoort.nl of bel 5740330.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 Ze groeide op in een arme familie op de tabaksboerderij van haar vader in de Great Smoky Mountain in Tennessee. Op 12-jarige leeftijd verscheen ze op de televisie in Knoxville... en een jaar later nam ze haar eerste album op... bij een kleine lokale platenlabel. De dag nadat ze in 1964 haar school had afgerond... vertrok ze naar Nashville. In 1967 trokken haar zangkunsten de aandacht van Porter Wagoner... en die vroeg hem om bij hem in de Porter Wagoner Show te komen. Hier bleef ze zeven jaar en hun duetten werden beroemd. Dolly Parton vergaarde grote populariteit als zangeres en componist... en won meerdere Country Music Awards. In 2009 kreeg Dolly een eredoctoraat in de music... Van, aan de Universiteit in Knoxville in Tennessee. Zo kreeg ze in 2019 een ster in de Music City Walk of Fame in Nashville. Ook werd ze talloze malen onderscheiden met andere prijzen. En hier is ze samen met Kenny Roger, Island in the Stream. happened to us and we got no Altijd weer ZFM. Alle zandbanken op een rond de basisschool in Zandvoort worden voorzien van nieuw schoon zand. Dat gebeurt preventief één keer per jaar om de groei van bacteriën en ziektekiemen te beperken. In opdracht van de gemeente ververst Spanerlanden het zand op 11 locaties bij scholen. In totaal gaat het om 110 kubieke meter zand dat zal worden afgevoerd en aangevuld. De werkzaamheden worden deze week tijdens de meivakantie uitgevoerd. Zodra de kinderen weer naar school gaan, kunnen ze dus weer veilig en hygiënisch in de zandbakken spelen.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 De deelnemers hebben hierbij enige begeleiding nodig. Zoals we nog niet volledig open mogen, zal de maaltijd alleen met de deelnemers worden genuttigd. Wanneer we weer open mogen, komen er mensen uit de buurt eten. We zoeken een vrijwillige kok die minimaal om de week op de dinsdag van half drie tot zeven beschikbaar is en het leuk vindt om te koken, zelfstandig een menu in elkaar kan zetten en de boodschappen doen. Aanmelden of meer informatie kan via Alison de Jong 06 27 59 2839. Ik herhaal 06 27 59 2839 of mail naar a.dejong at plus.zandvoort.nl a.dejong at plus.zandvoort.nl Bye. ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas En kijkt uit het raam en ze vraagt zich af Hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt maar Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt onbedoeld Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt Want nooit gaat het slecht, altijd oké En ze lult met ze mee en ze lacht Ze huilt maar ze lacht los. Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan en ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt maar ze lacht als ze morgen besluit niet te schuilen. Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen. Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt, als ze huilt en niet lacht duik in mijn jas en kijk uit het raam en ik vraag me af Hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil, maar ik lach Hou je van formulieren invullen en kun je dit goed? In samenwerking met het Sociaal Wijkteams starten we een werkplaats waar mensen hulp krijgen bij het invullen van hun formulieren. Vind je het leuk om mensen te leren hoe je dit doet en hoe hen hierbij te ondersteunen? Meld je aan als vrijwilliger. De werkplaats is eenmaal per week op woensdagmiddag in Pluspunt. Er is altijd een beroepskracht van de Sociaal Wijkteam aanwezig. Meer info bij Hella Wanders 06 33 76 73 52. Ik herhaal 06 33 76 73 52. van de dag. Barbara Streisand is geboren in 1942 en het is een Amerikaanse zangeres, actrice, producenten en filmregisseuse. In totaal heeft Barbara twee Oscars, vijf Emmys, acht Grammys en een Tony Award gewonnen. En Barbara werd geboren in Brooklyn in New York. In haar jeugd werd ze zangeres in een club en in 1962 tekende ze haar eerste platencontract en haar debuutalbum Barbara Streisand album won twee Grammys in 1963. In de jaren 60 zong ze ook in musicals, trad ze op op televisieshows en maakte ze haar eerste film. In 2014 kwam Barbara Streisand met Partners op de eerste plaats binnen in de Billboard 200 Charge. Daarmee is zij de eerste artiest die zes decennia achter elkaar met minstens één album de bovenste plek van de hitlijsten wist te bereiken. Partners in in totaal het tiende nummer 1 album van Streisand in de Billboardlijst. Daarmee is zij vrouwelijke recordhouder. Hier is Barbara Streisand samen met Barry Kip What Kind of Fool. good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time, just give me a call. Don't stop me Cause now. I'm having a good time. Don't stop me now. I'm a good time. I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite gezocht. Voor nu en voor wanneer de maatregelen het toelaten. Kun je goed naaien en vind je het leuk om één keer per week onze naaigroep Nuttige Steken te ondersteunen? De naaigroep komt iedere woensdag bij elkaar in de blauwe tram van 10 tot 12. Wij leren elkaar naaien en maken soms in opdracht wat werk. Zo naaien we soms leuke cadeauzakjes van oude posters van het Zandvoort Museum voor de winkel van hen. Samen zetten we alles klaar en ruimen we op. Interesse? Bel voor meer info met Esther Madeira 06 199 49748. Ik herhaal 06 199 49748. is weer het einde van deze woensdag. Eh, volgende week is een uitzending in het kader van de Eurovisie Songfestival... dat het weekend erop gehouden wordt. Daarom zullen we het tweede uur eigenlijk alleen maar oudere Eurovisie Songfestival liedjes draaien.